9 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De inspectie Justitie en Veiligheid gaat onderzoek doen naar de werkwijze... en de onderlinge verhoudingen bij twee politieonderdelen. Er zijn signalen binnengekomen over mogelijke misstanden... binnen de dienst Landelijke Informatieorganisatie... en de dienst Landelijke Operationele Samenwerking. Beide horen tot de landelijke eenheid van de nationale politie. NRC schreef anderhalve maand geleden... dat een vertrouwenscrisis binnen de landelijke eenheid... het internationale inlichtingenwerk van de politie ernstig belemmert. Volgens NRC klagen agenten over vriendjespolitiek, wegkijkgedrag, machtsmisbruik, discriminatie en gesjoemel met declaraties. De VVD in Rotterdam is nu ook voor een verbod bij de komende jaarwisseling op vuurwerk. Daarmee is er in de gemeenteraad voor het eerst een meerderheid voor. En daarmee is Rotterdam als eerste van de vier grote steden voor een algeheel vuurwerkverbod. De VVD-afdeling schrijft op haar website dat vuurwerk ieder jaar tot veel overlast leidt en verwondingen. En dat het in verschillende wijken een sfeer van wetteloosheid veroorzaakt. Waarbij auto's en containers in brand worden gestoken. Op Puerto Rico is de noodtoestand uitgeroepen na een reeks aardbevingen. Het aantal slachtoffers lijkt mee te vallen, maar er is veel schade. Gisteren was er op het Amerikaanse eiland een beving met een kracht van 5,8. Vanmorgen een van 6,4 en daarna nog een van 6,0. Bij de bevingen zijn zeker één dode gevallen en acht gewonden. Zo'n 350 mensen zijn dakloos geraakt, de stroom is uitgevallen... en 300.000 mensen krijgen geen water meer uit de kraan. Alle overheidsdiensten zijn dicht met uitzondering van de hulpdiensten. Puerto Rico is nog altijd niet hersteld van de gevolgen van orkaan Maria in 2017. Vorig jaar werd het officiële dodental van die orkaan vastgesteld op bijna 3000. Het weer, veel bewolking. Vanavond en vannacht valt al af en toe regen. Het wordt 3 tot 7 graden. Morgen bewolkt en regen of motregen. En dan wordt het 10 tot 13 graden.